Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten stellen steeds meer eisen aan asielzoekers, dat schrijft de krant NRC. Zo kiezen ze liever voor vrouwen en kinderen dan mannen. En ook voor jonge alleenstaande asielzoekers is het lastig om opvang te krijgen in ons land. Gemeenten zijn bang dat ze voor problemen zorgen. Maar ook van organisatie COA zegt dat ze niet blij zijn met de eisen van de gemeente. Toch gaan ze er vaak wel mee akkoord, dat er anders helemaal te weinig opvangplekken zijn. Bekende aanmerken in de supermarkt moeten knokken om op het boodschappenlijstje te blijven staan. Vanwege de hoge prijzen kiezen veel mensen voor goedkopere huismerken. Deze onderzoeker die snapt dat wel. Ja, een kaas van Calvé of van de winkelier zelf zit echt wel een paar dubbeltjes verschil tussen. En die zien we duidelijk meer verkocht worden. En dat zie je in de hele supermarkt terug. En bij een boer in Utrecht zijn gisteren bijna 130 verwaarloosde koeien in beslag genomen. Vijf dieren waren volgens de inspectie er zo slecht aan toe... dat ze door een dierenarts zijn afgemaakt. Ze waren kreupel en stonden in de mest. De boer is opgepakt. Hij bedreigde en bespuugde ook een van de inspecteurs. En sinds gisteren heb je op Snapchat een nieuwe gesprekspartner erbij. Een slimme chatbot. Die maakt het nogal persoonlijk. Doet volgens experts alsof hij je beste vriend is. En daar maken ze zich zorgen om. Het toeltje verzamelde een hoop snapdata om antwoord te geven, zegt deze AI-expert. De bot lijkt zich echt te gaan vormen naar hoe jij bent en hoe jij je gedraagt. En daardoor kan het steeds moeilijker worden om het verschil te blijven zien tussen een echt vriendje en een digitaal vriendje. Maar de digitale vriendje is geen echt mens, heeft geen echt gevoel. Experts denken dat jongeren beïnvloed kunnen worden door de, de, chatbot... en het is volgens hen gevaarlijk om naar een machine te luisteren. Ze willen daarom dat er meer regels komen voor bedrijven die zo'n bot hebben. Ze moeten duidelijk zijn over alle cijfers en data die ze gebruiken. En het weer nog. In het zuiden nu nog wolken. Verder overal veel opklaringen. Het wordt behoorlijk zonnig vandaag. Al kunnen er vanmiddag wel wat stapelwolken ontstaan. Het wordt maximaal 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden.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 Ah, ah. hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que nos queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas.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 Eh, werk net de boski, we pakken chance. Als ik er niet ben, wie houdt mijn jongens in mijn tand? Eh, I want you to know Please. that I'm gonna miss your love Please. the minute you walk out there.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 Known to carry big things if you know what I mean. If your status ain't hood. scared to stand up for me. Gotta know to get dough, any better with street. I like them boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight. tonight. Homie in the dickies in my zone tonight. zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. Talkin right type that might change my life. Every time you look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status ain't hood, ain't hood. Gotta know to get going. Cash money is an army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant.